Clemens Peters met het NOS Journaal. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un reist binnen afzienbare tijd naar Rusland... voor een topontmoeting met de Russische president Poetin. De staatsmedia in Noord-Korea hebben dat bevestigd. Een woordvoerder van het Kremlin zei gisteren dat een topontmoeting tussen de twee leiders waarschijnlijk nog deze maand zal plaatsvinden. De top is mogelijk in Vladivostok. Daar zouden de voorbereidingen al bezig zijn. De toenadering tussen Kim en Poetin volgt op de vastgelopen onderhandelingen tussen Noord-Korea en Amerika over de beëindiging van het Noord-Koreaanse nucleaire programma in ruil voor het opheffen van internationale sancties tegen het land. In Duitsland zijn het afgelopen paasweekend zeker elf motorrijders om het leven gekomen. De ongelukken waren in het hele land. De oorzaken verschilden, maar veel ongelukken gebeuren volgens de politie... doordat motorrijders te hard rijden of geen kennis van de wegen hebben. Door het mooie weer waren extra veel motoren op pad. Ook in Nederland waren er de afgelopen weekend veel ongelukken met motorrijders... maar daarbij vielen voor zover bekend geen doden. Wel raakten verschillende mensen zwaar gewond. De aanslagen in Sri Lanka hebben aan nog twee Nederlanders het leven gekost. Gisteren werd bekend dat een vrouw van 48 en een meisje van 12 zijn omgekomen. Ze wonen niet in Nederland. Gisteren was al duidelijk dat een Nederlandse vrouw van 54 om het leven was gekomen bij de aanslagen op Sri Lanka. Het dodental van de aanslagen staat op 290. De zeven daders waren volgens de regering moslim-extremisten uit Sri Lanka. Bij een busongeluk in Bolivia zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen. 24 inzittenden raakten gewond. De bus probeerde een vrachtwagen in te halen, maar botste daarbij op een andere truck en stortte in een ravijn van 200 meter diep. Het ongeluk gebeurde op 80 kilometer van de stad La Paz. Het weer. Op vannacht is het helder met minima rond 9 graden. Overdag is het zonnig, maar ook zijn er sluierwolken. De maxima liggen tussen 19 graden op de Wadden en rond 24 in het zuiden.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 Shorty getting fast with me, acting nasty and grown. She with everything she love, how I keep it gutter, licking a Mac lip gloss, smelling like cocoa butter. We in the corner where it's dark, like we close the shutter. Mommy thirsty and she want me to put it on her. And shorty started to moan. She acting like I'm moving, like she taking me home. Baby get horny only when she smell my cologne. Now she wildin' and she trying to sip up on my Patron. And sip on my Ciroc while I'm all in the zone. Shorty banging, looking like a young Nina Simone. I check it. See, ma, I already know how to act. Go ahead, open it up for me. Let me blow out your back. Nigga, six, six, six, six, six, six, six, six, six, six, six, six, six, six, six, six, six. Thank you. to the club, I take you home. But for now, here's some patrol. Avion, do say it's on. Shot, shot, shot. Take it, damn, it's hot. Let's get naked, let's get wasted. No ice, that's for watches, chains, bracelets, bottles of ace. So many spades in the place. They calling me poker face. Light up the place, just like the sun in your face. You gon' need a pair of shades. Would you let me crack your code? Would you let me read your lines? Would you let me feed your soul? Cause you told me it has an appetite. And all the things we did and all the things that we've been through have pulled you closer.